12 uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Placide Domingo is opgestapt als directeur van de Los Angeles Opera. Ook heeft de 78-jarige tenor zijn optredens voor het operagezelschap geannuleerd. Meer dan 20 vrouwen beschuldigen hem in de pers van seksueel wangedrag. De Spanjaard, die wordt gezien als een van de grootste operazangers aller tijden... zegt onschuldig te zijn en altijd gehandeld te hebben met wederzijdse instemming... Domingo stond sinds 2003 aan het roer van het Amerikaanse operahuis. In Den Haag voert de gemeenteraad een spoeddebat over de corruptiezaak rond de wethouders De Mos en Gernawi. De twee worden verdacht van het verstrekken van nachtvergunningen aan bevriende horecaondernemers. Eerder vandaag zegden de andere coalitiepartijen, VVD, D66 en GroenLinks, het vertrouwen op in de partij van De Mos, waarna het Haagse College van Burgemeester en Wethouders viel. De fractievoorzitter van de groep De Mos zei vanavond dat dit voelt als een politieke afrekening... en dat sommige partijen op de stoel van de rechter gaan zitten. De partij zegt vertrouwen te hebben in de twee wethouders. Volgens GroenLinks kan het onderzoek wel jaren duren... en was het besluit daarom onvermijdelijk. In Putten is vanavond de razzia van 1944 herdacht. Toen voerde de Duitse bezetter 659 mannen weg. 552 van hen hebben dat niet overleefd. Prinses Beatrix en staatssecretaris Blokhuis waren bij de herdenking aanwezig. Ook was er een kranslegging. De razzia in Putten, 75 jaar geleden, was een vergelding voor de aanslag op een groepje Duitse officieren. Eén kwam daarbij om het leven. Als vergelding staken de Duitsers huizen in Putten in brand en voerden de mannen af. De meeste belanden in concentratiekamp Neuengamme. Het weer, regen, soms met onweer en windstoten. De temperatuur ligt rond de 12 graden. Morgen opnieuw buien, wel staat er minder wind en soms breekt de zon even door. Het wordt dan zo'n 15 graden.